Dit is Schreurs met het NOS Journaal. Zo'n 113.000 hebben meegedaan aan de landelijke opschoondag. Ze hebben op bijna 2500 plekken onder meer zwerfvuil verzameld. Aan de opruimactie deden ook honderden scholen en bedrijven mee. ook clubs haalden rommel op. Zo viste FC Volendam plastic uit de Amsterdamse grachten. De landelijke opschoondag wordt steeds populairder. Vorig jaar deden nog 100.000 mensen mee. Op de A44 bij Oegschees zijn twee mensen aangereden, onder wie een jongen van elf. Hij werd geschept toen hij ter hoogte van een tankstation de weg wilde oversteken. De jongen is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het weggedeelte richting Amsterdam. Wat daar precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. De A44 werd na het ongeluk tussen Oesgeest en Voorhout in beide richtingen afgesloten. De weg richting Den Haag is weer open. De Amerikaanse staat Arkansas gaat haast maken met de uitvoering van executies. In de staat wordt de doodstraf uitgevoerd door middel van een injectie. Maar de houdbaarheidsdatum van de injecties is bijna verstreken. Fabrikanten willen het middel niet meer leveren omdat het wordt gebruikt bij executies. Arkansas gaat daarom de komende maand in tien dagen tijd acht ter dood veroordeelden executeren. Het drukke schema leidt tot een ander probleem. De staat kan niet genoeg getuigen vinden die bij de uitvoering van de doodstraf moeten zijn. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zeker 100 demonstranten opgepakt. Ze protesteerden tegen president Lukashenko en zijn zogeheten parasietenbelasting... die neerkomt op een boete voor mensen die weinig werken. De wet leidt tot veel onrust in het land en Witte Russen demonstreren er al weken tegen. Vanmiddag gingen in Minsk ongeveer 700 mensen de straat op.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 I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents.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 Let's show them we are better. You stay in Paris. welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op eh, ZFM Zandvoort. En we zijn dit uur begonnen met eh, nummer 11 alweer. De Chainsmokers met Paris. En zoals ik het vorige uur zei, het is alweer eh, tijd voor... Het gaat eindelijk weer beginnen. Ja, ZFM, Radio, Pit Report. En daarvoor hebben we godzijdank weer aan de telefoon niemand minder dan Tim Koemans. Goedemiddag! Goedemiddag! Hoe is het tijd niet gesproken? Nee, inderdaad. Die winter duurt voor lang, hè? Ja, echt, hè? Echt vreselijk maar goed. mag de pret niet drukken, we zijn er weer. Ja, en hoe? En hoe? Ja, het, eh, het, hele circus is natuurlijk weer vreselijk losgebarsten eh, dit weekend. We zaten er met z'n allen maandenlang naar uit te kijken eh, hoe zich dat allemaal ging ontwikkelen deze winter. Met alle veranderingen van dien die zich in de reglement hebben voorgedaan. En ja, nu is het tijd om toch echt langzaam te gaan kijken hoe de teams die veranderingen hebben, hebben kunnen ja, implementeren op de auto's. En eh, dat, ja, eigenlijk zien we dat natuurlijk morgen pas bij de kwalificatie. We hebben inmiddels uh, vannacht al twee eh, vrije trainingen gehad. En de eerste heb ik gezien, de tweede niet helaas. die was toch wel erg laat, vier uur vannacht. <laughs> maar dat mocht ook vanaf de pret niet drukken. We zaten gezellig in de kroeg zaten we naar, <laughs> naar de eerste vrije training te kijken. Dus, oh, dan had ik toch moeten blijven hangen gisteren. Ja, eigenlijk wel. Ja. Was toch wel even gezellig. Oké. Ja, die en, en de eerste crash is ook alweer een feit van het seizoen, hè? Ja, klopt. Een van de Renaults die heeft een foutje. Ja, eh, Palmer. Palmer, Julian Palmer inderdaad, eh, tikte hem eraf. Eh, ik, ik heb, dat heb ik ook niet gezien, want dat was in de tweede vrije training. Oké. vandaar ook dat, dat de, de, training even stil heeft gelegen. Ook Max overigens even naast de baan geweest. Maar daar komen we zo. We gaan eerst even over de Oké, sorry. vertellen. ja, de Grand Prix van Australië al, al sinds hele lange tijd de eerste Grand Prix van het seizoen. En op circuit Albert Park in Melbourne. Ehm, prachtig circuit, stratencircuit voor een groot deel. En eh, dat wordt altijd weer mooi omgetoverd tot, eh, tot een Grand Prix circuit. En ehm, nou ja, nogmaals, na alle veranderingen eh, was het na de wintertest toch al een klein beetje duidelijk dat de grote drie, zeg Mercedes, Ferrari en de Red Bull, um, aardig aan de top eh, zitten. En ook dat blijkt uit de vrije trainingen. Want het zijn de zes auto's van die drie teams die eh, ja, toch wel dik aan kop rijden. Eh, verrassing, Lewis Hamilton, by far de snelste. Zestiende los van het teamgenootje Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo op drie en onze Max op vier. Um, aardige vrije training, om er 20 rondjes kunnen komen. En het leek allemaal aardig uh, en vreed te zijn. Er werd wat eh, op de lange afstanden gereden. Eh, ook alleen de uh, Mercedes volgens mij op de ultrasofts. De zachtste compound die ze gebruiken dit weekend. verder zagen wij andere rare dingen. Ja, niet echt. Ik moet zeggen, ik vond die Toro Rosso's een tikje tegenvallen. die rijdt toch echt met een 2017 spec Renault motor dit jaar. waar ze vorig jaar met de klantenmotor Ferrari van het jaar daarvoor reden. dus ik had iets meer van ze verwacht. Ehm, wat me ook een beetje tegenviel was eh, onze grote vriend. Eh, eh, even kijken, hij staat helemaal niet eens. Oh, Lance Stroll, daar staat hij. op de dertiende plaats met de Williams. Tot een flinke achterstand op, op teamgenootje Massa. Ehm, dus er zijn, wel, ja, zijn wel weer interessante dingetjes. En wat we ook zien is dat de McLaren het tempo er nog steeds niet in hebben. zwaar ook niet de test gehad. veel uitval, veel, veel kapotte motoren, dat soort grappen allemaal. En ehm, daar, zien we dus dat het daar nog, niet, eh, nog allemaal nog niet eh, onder controle is. Eh, zo ook in de tweede vrijtraining, waar wederom verrassing Lewis Hamilton weer by far het snelste was. dit keer Sebastian Vettel op 2 en Bottas op 3 met nagenoeg uh, gelijke rondtijden. Eh, Max op 6 achter Raikkonen en Ricciardo. Eh, wel 14 sneller dan in VT1. Eh, maar wel al op anderhalf seconde van Lewis Hamilton. Maar zoals ik net riep, Max in bocht 12 maakte die een foutje ging eraf. Eh, de auto moest terug de pits in om eh, voor wat reparaties. En Max zou dan ook niet meer eh, achter de stuur kruipen de rest van de sessie. Dus heeft daar maar acht rondjes kunnen rijden. Niet helemaal de ideale voorbereiding die je wil voor het eerste seizoen. Waarbij het echt, voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Waarbij het echt duidelijk moet gaan worden allemaal. Ehm, maar goed, er is nog een vrije training van een uur. En die vindt plaats morgenochtend Nederlandse tijd 4 uur. Ehm, en drie uur later om zeven uur is alweer de kwalificatie. En dat is natuurlijk het moment waarop we echt gaan zien eh, eh, hoe de krachtenverhoudingen liggen. Eh, tijdens de vrije training wordt er vaak nog niet helemaal het achterste van de tong laten zien. Door de, zeker door de grote teams niet. Dus dat is, dat is even spannend. En dan zondagochtend om 7 uur Nederlandse tijd. even goed opletten overigens, want de tijd gaat natuurlijk een uur vooruit. Als ik ja. zeg. De tijd gaat een uur vooruit zondag, dus ja, ik, ik laat mijn iPhone laat ik mij leiden, want die dat <laughs> automatisch. En als dat 7 uur zegt, dan gaan we kijken. Eh, het liefst even eerder een stukje voorbeschouwing kunnen kijken natuurlijk. Dus dat, eh, ja, dat is de stand eh, van zaken voor nu. Spannend. Ja, het is, eh, ja kijk, nogmaals, ik, ik ben bang dat de, de veranderingen onderling binnen de teams... Ik denk dat Ferrari een grote stap heeft gezet. Eh, dat Mercedes nog een beetje aan kop blijft. En dat de Red Bull er eigenlijk een beetje achteraan denkt. Dat die Renault-motor toch niet helemaal is geworden wat ze hadden gehoopt. Mhm. Ehm, maar dat gaat echt de vraag zijn. En dat zien we morgen, ook eigenlijk vannacht om 7 uur. Morgen op de vroeg om 7 uur gaan we dat echt zien. En wat vind je van de nieuwe auto's? Eh, ik vind ze op het oog eh, echt, eh, nou ik mag wel zeggen, gruwelijk. Ik vind ze echt heel dik. Uh, dikke banden eronder, lekker laag en breed en agressief over de auto's. Ik vind persoonlijk vind ik de livery van de Renault vind ik het mooiste. Dus mhm. die, die, die geel met zwarte, met die, met die lijn over die haai vind ik fantastisch, fantastisch gedaan. En ook de Toro Rosso en de Sauber vind ik erg vrij. Uh, daarentegen hebben we dan natuurlijk, ik mag wel zeggen, de geiten van Force India. Wat hebben die nou bedacht? Die hebben een knalroze auto. En dat is in Formule 1 termen nog nooit gebeurd. We hadden wel ooit in 96 een Tyrrell uit mijn hoofd die eh, half blauw, half, half roze was. Uh, waar Damon Hill toen de tijd in reed. Eh, maar ja, dat, dat was dan nog wel een stoere livery. Maar dit is gewoon, het is ook nog eens babyroze. Het is niet echt even knalroze, maar echt babyroze is het. ja, ik vind het een beetje, een beetje vage kleur. Maar goed, als het team dat wil, het pad wel op en iedereen heeft het erover. Dus marketing-wise is het natuurlijk een goede tool geweest. Mm en ik vind het ook wel grappig dat uh, ook Esteban Ocon en Perez hun helmen eraan hebben aangepast. Uh, Ocon rijdt dus met een knalroze helm en ook Perez heeft roze tint in de helm zitten. Eh, over helmen gesproken, je moet maar eens even opletten als je wat beelden ziet. De helm van Nico Hulkenberg vind ik ook heel stoer gedaan. Die is rood met wit, is compleet, hij is volledig van zijn groene, groene livery van, van vorig jaar afgestapt. Daar zit een hele gave rood-wit, eh, een beetje een oldschool eh, livery zit daarop nu. Oh. en dat dan in die, in, die, in die gele Renault. Dus dat is eh, ja, heel stoer gedaan. Ja, daar hebben ze echt over nagedacht dus. Ja, maar dat is ook. kijk, die helm is, is natuurlijk een, een, een punt van... overigens, daar zit ook een nieuwe regel aan tegenwoordig. Uh, tenminste, dat hebben ze halverwege vorig jaar ingevoerd. De coureurs mogen maar voor één wedstrijd eh, eh, een andere helm hebben qua livery. Dus bijvoorbeeld Max rijdt op, eh, op Spa waarschijnlijk weer met een meer oranje helm dan normaal gesproken. Ehm, en ze mogen dat maar één keer per, seizoen doen. Dus je mag maar echt één keer per seizoen nog een, wijziging in je helm doorvoeren. Omdat op een gegeven moment een Vettel en een Hamilton die hadden er een handje van om elke wedstrijd met een andere helm te rijden. En dat, eh, dat kwam niet ten goede van de, eh, de herkenning van de coureurs. Dus heeft de TIA gezegd, eh, daar gaan we een regel voor verzinnen. En dat is, dat is nu geworden. Nou, dat is wel dus, fijn eigenlijk. Ja, er is weer genoeg om, om naar te gaan kijken vannacht en, en morgennacht. Jij gaat in één keer door vanavond of ga je je wekker zetten? Eh, nee, ik ga me wekker zetten. Ik ga gewoon eh, netjes, het was gisteravond ook weer uh, te gezellig en te laat natuurlijk. Door <laughs> ehm, maar goed, dat, lekker dat die kwalificatie om 7 uur is. Dat is nog te behappen. We Dan gaan meteen door naar het werk. Nou, spannend gaat het worden. Wij gaan volgende week weer van je horen hoe het is geweest, denk ik. Yes, absoluut. En nou, hopen maar. ja, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Gaan we dit keer ook doen. Hoe, hoe gaat Max het doen? Wat denk je in het kampioenschap? In het kampioenschap vind ik het hele moeilijke, want kijk, het, punt is een beetje dat eh, Renault is altijd wel goed met de half, halverwege het seizoen de updates hè, die ze doorvoeren op de motor. Ja. Nog een aantal tokens per jaar gebruiken om de motor te verbeteren. Ehm, en daar zijn ze bij Red Bull wel aardig eh, in. Ehm, dus ik verwacht dat ze nu er nog niet zo goed bij zitten. Dus ik denk als die P4, P5 rijdt dat het helemaal dik prima is. Eh, maar ik verwacht wel dat ze naarmate het seizoen vordert, dat ze wat verder naar voren kunnen komen. Nou, we gaan het eh, aan het eind van het seizoen eh, bekijken of je gelijk hebt gehad. <laughs> dat is goed. Ik heb het stukje opgenomen, dan ga ik aan het eind van het seizoen weer even terugluisteren en dan... <laughs> Ja, dat is prima. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik het heel erg mis heb natuurlijk, hè. laat dat even duidelijk zijn. Ja, dat hij alleen maar aan de top zit de hele tijd. Juist. Nou ja, eh, P4 ook al top hoor, dus... Ja, nou ja, het is toch leuk om hem op het podium te zien staan. Helemaal het uh, hoogste schapotje natuurlijk. Ja. Dat, eh, ja, ik verwacht het nog niet. Maar wie weet komt het. Wie weet heb ik het ook helemaal mis. Het kan ook nog. Ja, nou ja, vaak niet. In dit geval. In dit geval hopen we er wel op. <laughs> helemaal goed. Tim, hartstikke bedankt. Geen enkel probleem. En eh, volgende week uh, zal ik weer contact met je opnemen. En dan gaan we kijken hoe de race is geweest op het circuit van Melbourne. Albert Park, yes, helemaal goed. Dankjewel. Fijne, fijne uitzending. Dank je het. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de, eh, de top 10 eh, draaien van eh, deze week. We beginnen met de nummer 10. Die is een handen van Clean Bandit met Rockabye.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 James T.W. When You Love Somebody. Of someone moet ik zeggen. When You Love Someone. Moet wel goed zeggen, Sander. Zeker. Je reageert niet eens. Beetje flauw weer van je. Nou, oké, ik heb je microfoon dicht. Ik denk dat daar komt.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 Even van eh, deze week. James Arthur, Say You Won't Let Go. En eh, het is eh, zo rond de klok van uh, half vijf. We hebben het al aangekondigd. Ik weet iemand die ook niet iets loslaat. En die hebben we aan de telefoon nu. En dat is Samantha. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, heel goed hier. Ja, heel goed? Ja, absoluut. we, we, hebben jou een paar weken geleden hier in het Zandvoort leren kennen. Ja, dat klopt. Ja, toen had je de boot gemist. Ja, we hadden de boot gemist, ja. Ja, is het nog allemaal goed gekomen? Ja, uiteindelijk zijn we helemaal wel aan, eh, in Newcastle aangekomen, gelukkig. Nou, gelukkig. En was het lekker daar? Ja, het was wel lekker. Het was een beetje kort, maar... Eh, nou, oké. Ja, een, dag, een, dagje korter, geloof ik, hè, is de bedoeling. Nou, nee, het was niet een dagje korter, maar eh, het was al in totaal maar vier uurtjes in Newcastle. Oh, Of we nou een dag eerder waren gegaan of dat we nu, zeg maar, de boot hadden gemist en nu waren gegaan. <laughs> dus... Hey, we bellen jou, we hebben jou gezien en ja, ik heb het altijd in mijn uitzending over eh, dat ik eh, Pokémon aan het spelen ben tussendoor. Maar eh, jij bent een van de grootste, zo niet de grootste Pokémon-fan van Nederland, kunnen we wel zeggen, Ja, eigenlijk wel. Ja, hoe komt dat zo? Ja, hoe komt dat zo? Ja, vanaf kleins af aan was ik eigenlijk al ver geweest. En eh, ja, toen was ik op een gegeven moment 12 jaar en toen gingen we naar een grote school. En toen was het allemaal niet eh, cool meer. Maar na een jaartje, toen dacht ik toch wel weer, Pokémon is eigenlijk toch best wel cool. <laughs> en toen ben ik op mijn uh, dertiende ben ik weer, weer alles gaan verzamelen. waaronder alle kaarten, de games, ja, special limited edition, Pokédexen en dat soort dingen. En nou ja, sinds twee jaar ben ik nu helemaal begonnen met Pokémon Tattoos. <laughs> twee jaar pas? Ja, de, eerste tattoo hebben we twee jaar geleden gekregen, ja. Oké. Ik heb er nu eh, vier stuks eh, in twee jaar tijd. Eh, en dat gaan er alleen nog maar meer worden, dus... Wat staat nog op je verlang? Welke tattoos heb je al en welke staan nog op je verlanglijst? Ik heb uh, Mewtwo op mijn onderrug. Ik heb Eevee met alle evoluties op mijn bovenrug. Ik heb Charmander, Squirtle en Balbazar heb ik op mijn eh, linkerarm. En ik heb eh, de Unknown heb ik op mijn eh, rechterbovenbeen. <laughs> En ik zou graag nog Jigglypuff willen hebben op mijn linkerbovenbeen. mijn <laughs> ene arm wordt uitgebreid naar een sleeve met allemaal Pokémons waaronder Celebi, Pikachu, ah, Lucario. Dus ja, die gaat helemaal vol. Dus dat wordt één sleeve met alleen maar Pokémons. En ehm, <laughs> Ja, ik vind het hartstikke cool. Maar je hebt ook een vriend, hè? Wat vindt hij er nou van? Want die is volgens mij geen Pokémon-fan. Nee, mijn vriend is inderdaad geen Pokémon-fan, maar eh, we, staan ook wel eens op de markt en dan kopen we Pokémon-kaarten. En dan eh, vindt hij maar al te mooi om eh, op trollen en de waarde op te zoeken. En dan zegt hij, ja, maar dit kaartje is wel heel erg veel waard, of niet dan? Dus hij vindt het wel leuk, hij heeft er nog niet heel veel verstand van, maar dat begint steeds meer te komen. En zodra ik zelf even over de rommelmarkt wil lopen, want hij drukt de kaarten voor mij aan het verkopen. Dus wat dat betreft... Oh, dat gaat het goed. Ja hoor, absoluut. En de eh, tattoos vindt hij ook hartstikke leuk. Dus, Nou, gelukkig maar. En dat is niet de enige tattoos die je hebt. Want eh, ik zag op je Facebook, nou niet alleen op Facebook, je hebt het ook in het gezien, maar Ducati. Ja, Ducati, ja. ja dat, is echt het andere uiterste meteen. Ja, klopt. Dan, <laughs> wordt ook zeg maar de andere sleeve aan de rechterkant. Mijn rechterarm wordt dus een Ducati sleeve. Dus ja, dus ik ben druk aan het sparen en ik hoop binnenkort een 996 of een 1098 te kopen. Dus, Ah, lachen. Rijbewijs heb je wel neem ik aan. Ja, ja, zeker. Ik heb al vier jaar mijn motorrijbewijs. Oh, ik rij al vanaf kleins af aan bij mijn vader achter op de motor. Dus ik ben ermee opgegroeid. Maar uh, ja, we zijn niet de enige media die eh, aandacht eh, aan jou besteedt. Je hebt onder andere ook in de Telegraaf gestaan. Ja, dat klopt. Met een heel artikel. En als ik dan zo kijk in dat artikel met die foto erbij... dan staan een hele hoop poppetjes op de achtergrond. Ja, dat klopt. Ja, er staat één poppetje op de voorgrond, dat ben jij, maar dat klopt, dat poppenkeukenprogramma ben ik inderdaad. Ja, maar ik heb nog veel meer, dit dus is echt maar een heel klein deel van die kamer. Ze hadden natuurlijk een heleboel foto's gemaakt, maar uiteindelijk komt er dan natuurlijk maar één foto in de krant. Mhm. Maar eh, ja, een heleboel poppetjes en dan heb ik natuurlijk ook eh, knuffels. Ik heb eh, dit jaar met kerst heb ik een eigen Pokémon kerstboom gemaakt. Vond ik eigenlijk ook wel leuk. Even een keer wat anders. Hey, en hoe ver moet het nog gaan eigenlijk? Hoe ver gaat het nog verder met de Pokémon gekte? Nou, dat, dat gaat gewoon, ik denk dat, dat ik dood ga door. <laughs> <laughs> ja, als ik wat zie wat ik nog niet heb, dan koop ik het. En eh, ja, en voor de rest wat ik dubbel heb, dat ruil ik al verkoop ik weer. Zodat ik daarvan weer nieuwe spullen kan kopen. Nou dus, Wat dat betreft, het gaat maar door. Het gaat maar door. En wat vind je van de, de, die, die game die eh, zo'n hype is eh, geworden, Pokémon Go? Speel je dat ook? ik heb het wel gespeeld. Ik, ik, speel het op dit moment eerlijk gezegd niet meer. Ik, heb, nou, ik werk natuurlijk ook gewoon 40 uur in de week. Mhm. En ja, ik heb ook de games op de Nintendo DS die ik natuurlijk speel. En het kaarten wat ik verzamel, wat ook heel veel tijd kost. Ja. Eh, ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En het heeft mij ook hele, een heleboel slapeloze nachten gekocht. <laughs> Want ehm, wij gingen echt gewoon met collega's dan zeg maar, nadat we klaar waren met werken tot uh, nou, soms wel drie, vier uur s'nachts nog even door eh, windschoten rijden om Pokémon te vangen. Oh, heerlijk. Maar ja, dat is, <laughs> als je dan uiteindelijk pas om half vijf thuis bent en je moet de volgende dag gewoon werken, ja, dat eh, dat kost wel een beetje moeite dan eh, af en toe om op te staan. Maar eh, ja, ik vind het wel heel erg leuk. En je merkt ook zeg maar nu steeds meer dat nou, mensen Pokémon ook weer... En iedereen kent Pikachu wel, maar je begint nu ook wel gewoon als je met iemand op straat loopt, zeg maar, je ziet iemand met zo'n telefoontje. En dan kun je eigenlijk ook gewoon het gesprek Pokémon aanknopen, want nou de kans is groot dat ze dan inderdaad ook Pokémon Go spelen. Ja, klopt. Kijk, zoals ik, ik heb vroeger alleen maar die eerste serie gekeken en daar de kaarten van verzameld, van de eerste generatie, laten we het zo zeggen. En nou heb je op die Pokémon Go de tweede generatie en het meeste namen ken ik niet. Maar die begin je nou daardoor wel te leren. Ja, klopt. Ja, de tweede generatie is op zich nog wel redelijk bekend. Maar de allernieuwste generaties, dan moet ik ook eerlijk zeggen. Ik denk dat ik tot de eerste 1500 Pokémon, dat ik die allemaal wel in mijn hoofd eh, <laughs> weet. Maar op een gegeven moment dan eh, heb je zoveel Pokémons en ze beginnen ook wel een beetje op elkaar te lijken. En ja, ook niet de nieuwe Pokémon die nu op dit moment nieuw uitgebracht worden. Maar als je dan weer een uh, eh, kaartenbezameling hebt, zeg maar, van de nieuwe set, dat is nu Sun en Moon, mhm. dan leer ik ook die namen weer. Oké. en eh, nou, noem ze maar op. We gaan het even testen. De alle 1500. Beginnen bij nummer 1? Nee. <laughs> nou, ik kan wel doen hoor, maar dat ben ik heel lang in uitzending. ik, heb tot, ik heb tot vijf uur de tijd, dan word ik overgenomen. Dus, eh. <laughs> nee, ik, eh, <laughs> nee, dat hoeft niet. Ehm, nee, helemaal super. Ja, nee, ja. ik vind het gewoon grappig. Ik vind het leuk. ja. Ja, het is ook wel grappig gewoon, hè. Weet je, dat je elkaar dan tegenkomt in een kroeg in Zandvoort. En ja, weet je, dat iemand gewoon Pokémon tattoos heeft. Want wat ook zo vaak tegen me gezegd je spoort niet. Of, en wat moet er dan straks als je oud wordt? Ja, dan zeg ik gewoon, ja, dan ben ik in ieder geval een coole oma. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, dat ja, sowieso. Dat betreft, je moet wel een beetje gek voor zijn, denk ik, als je dat doet. Maar ja, dat, eh, dat zit wel in mijn bloed. Ja, <laughs> je zei eh, net dat laatste jaar, uh, de laatste generatie ken je ook nog niet goed. Weet je hoeveel generaties nog gaan komen? Want misschien is Pokémon nog wel hip als jij straks ook oma bent. Nou, ik, uh, ik, ik weet niet hoe groot de kans is, maar ik verwacht dan wel zeker dat het Pokémon nog wel eens minimaal tiental jaren zal blijven bestaan. De nieuwe set eh, die is ook alweer, uh, die komt binnenkort in de pre-release, dus dat is voor mij nog een paar weekjes. dan zit hij ook alweer in de pre-release, dus dat gaat ook maar door. <laughs> en dan lig jij je s ochtends vroeg voor de deur? Nou, nee, pre-release moet je, gewoon aanmelden via internet, zeg maar. En dan krijg je een speciale pre-release kaart. En dan eh, speel je het uh, kaartspel Pokémon Trading Card Game. En dan nou, krijg je gewoon zeg maar, een booster pack krijg je mee naar huis. En dan met de kaarten die je op dat moment dan krijgt, zeg maar, daar betaal je dan gewoon voor. Dan mhm. speel je. En dan krijg je een speciale pre-release kaarten. Die krijg je dan, die eigenlijk alleen maar uitgegeven worden tijdens de pre-release. En daarna komen de, de kaarten gewoon in de winkels te liggen. Ja, dat zijn dan weer andere kaarten. dat zijn wel dezelfde kaarten, oh, dat zijn wel dezelfde. pre-release, zeg maar. Ja, ja, ja, dus heb je ze wel als eerste. Ja, je hebt ze inderdaad als eerste en dan heb je nou ja, meestal een stuk of vier, vijf kaarten, soms drie. Waarvan uh, die alleen maar met het pre-release uitgebracht worden en tijdens een pre-release gegeven worden. Die zijn vaak ook iets meer in uh, waarde waard, zeg maar. Dus de waarde van zo'n kaart is vaak hoger, want nou ja, mhm. die zijn immers maar een bepaald aantal keer uitgegeven. Ja, precies. Ik ga ook niet vragen naar wat de collectie eh, bij jou thuis allemaal waard is. Want volgens mij moet jij 36 eh, extra verzekeringen eh, hebben afgesloten. Ik heb inderdaad een, een, complete verzekering voor mijn Pokémon collectie afgesloten. Maar ah, ik denk als ik wil zeggen rond de 15.000 dat het wel ongeveer in de buurt wow. Oké. <laughs> Ja, nee, ik, kijk, ik ben helemaal gek ook van vissen en dat soort dingen. Er gaat ook een hoop geld de tijd in zitten. En jij hebt Pokémon, ik vind het geweldig. Hey Samantha, eh, ik eh, moet er wel ondertussen wel een klein beetje een eind aan gaan Want anders eh, kan ik mijn top 3 straks niet meer gaan draaien. En dat moet natuurlijk wel. Ja, dit moet wel in het top 40 programma. Hè, dat ik minimaal de top 3 <laughs> draai. het liefste praat ik nog uren over door. Ik heb nog één vraag die overblijft. Wanneer ben je weer eens antwoord? Sorry? Wanneer ben je weer eens antwoord? Wanneer ik weer in Zandvoort ben. Nou, ik denk dat wij binnenkort maar even moeten gaan appen. En dat wij binnenkort gewoon even een keer gaan langskomen. Gezellig. Nou, dat dacht ik. Ja, helemaal goed. We houden contact eh, dan. Is goed. Oké, hartstikke bedankt. Oké, okay, En succes ermee, hè. Dankjewel. Oké, hoi hoi. Hoi. Dat was uh, Samantha Tempel eh, vanuit uh, Winschoten helemaal. De grootste Pokémon-fan van Nederland. Hey, wij gaan door met, de Nederlandse, met de Nederlandse top 40 mij nou. Met de Europese top 40. Ik ben helemaal van de, van de leg, merk je het. En dat gaan we doen met de nummer 6. daarna waarschijnlijk de 3. Dit is Shakira. bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí.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 Nou, maar ergens. we beginnen bij nummer 30. En dan gaan we <laughs> ja. door naar de nummer... Je hebt 50 seconden de tijd. Nummer 5. 30 seconden de tijd, dus schiet maar op. Op nummer 30 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op 29 Little Mix met Shout Out to My Op 28 vinden we Kijk uit <laughs> Julia Michaels met Carry Me. En op 27 Hallie Steinfeld en Gray met Set met Starving. Op nummer 26 Sia featuring Kenny Lamar met The Greatest. En op nummer 25 Ricky Martin en Maluma met Fanta Paca. Op nummer 24 vinden we Robin Shields, David Guetta featuring Street Coach met Shadow Light. En op nummer 23 Alessia Cara met Cars To You Beautiful. Op 22 Lordy met Green Light En op 21 The Chainsmokers met Something Just Like This. Op, op 20 vinden we Bebe Wexa met I Got You. En op nummer 19 Calvin Harris featuring Frank Ocean met Slide. Op nummer 18 vinden we Julia Michaels met Issues. En op nummer 17 Martin Garrix en Dua Lipa met Scares To Be Lonely. Op 16 Jean-Paul featuring Dua Lipa met No Lie. En op nummer 15 Sigma featuring Birdie met Find Me. Op nummer 14 James Blunt met Love Me Better. En op nummer 13 Keiko en Selena Gomez met It Ain't Me. Op nummer 12 vinden we Seinfeld met What About The Love. En op nummer 11 The Chainsmokers met Paris. Op nummer 10 Clean Bandit featuring Jean-Paul en Emery met Rockabye. En op nummer 9 Katy Perry met Change to Rhythm. Op nummer 8 vinden we James T.W. met When You Love Someone. En nummer 7 James Arthur met Say You Want Let Go. Op nummer 6 Shakira en Maluma met Chante. En op nummer 5 vinden we Rondé met Naturally.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 En deze week blijven zitten op een eh, hele mooie derde plaats. Hey, wij gaan door met de nummer twee van uh, deze week. En die is in handen van Jack Jones. Samen met Ray. You don't know me. Na, na, jee.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 Nah, nah, yeah. You don't know me. Okay. You don't know me. Jack Jones, samen Ray, de nummer 2 van deze week. Plaat 9 weken eh, in de eh, lijst. nummer 2 is ook zijn hoogste positie geweest. tijd voor de nummer 1 van eh, deze week. Een plaat die eh, ook eh, tegelijkertijd als Jack Jones in de lijst is terechtgekomen. Vorige week ook op nummer 1. Deze week ook op nummer 1. Ed Sheeran heb ik het dan over. Prachtige plaat zijn de laatste single Shape of You.